Er is wel voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een monumentale molen... en een stal met 60 koeien. De brand brak de afgelopen avond rond 9 uur uit. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Het is de tweede keer deze week dat er brand woedt in het leegstaande partycentrum in Kaatsheuvel. Er is beide keren niemand gewond geraakt. In de garage die de Portugese politie deze week ontdekte als basis van de Baskische afscheidingsbeweging ETA lag bijna anderhalve ton aan explosieven. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Eerder sprak de Portugese politie van 500 kilo, een drie keer zo kleine hoeveelheid. Volgens de Spaanse autoriteiten gebruikte de ETA het pand in het midden van Portugal om aanslagen voor te bereiden. In de garage lagen plattegronden van de steden Madrid, Cadiz en San Fernando. Met behulp van computerbestanden die in het pand zijn gevonden... heeft de politie een signalement opgesteld van twee verdachten. Criminelen maken steeds vaker gebruik van pakketpost om drugs Nederland binnen te smokkelen. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne... Dat is zo'n 40% meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel kwam uit Suriname. In veel gevallen ging het om geschenkverpakkingen. In Suriname zelf worden de zendingen nauwelijks onderschept. Minister Santoki van Justitie wijt dat aan het gebrek aan personeel. De drugs worden steeds vaker vervoerd in pakketpost... omdat door de 100% controles bolletjeslikkers vaker worden gepakt. Het weer. Op sommige plaatsen kan mist ontstaan. Soms valt er motregen of lichte sneeuw. Bij minima rond het vriespunt kan het lokaal glad worden. Overdag zijn er eerst veel wolken.